ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog maar de vraag of de asielwetten van oud-minister Faber het halen. De Tweede Kamer heeft gisteren bijna 16 uur gedebatteerd over asiel. Plannen om gezinshereniging stop te zetten en een einde te maken aan permanente verblijfsvergunningen. Maar of... Het strengste asielbeleid ooit. Er ook echt gaat komen, dat blijft de vraag. Het CDA wil sommige maatregelen uitstellen en de PVV zit daar niet op te wachten. Met een slap aftreksel van deze wetten gaan we niet akkoord. Sterker nog, we willen alles liever nog strenger. BBB-minister Keizer vindt dat de PVV water bij de wijn moet doen. Nu tegen deze wet eh, stemmen is ongeloofwaardig dan eh, eh, is er weer niks gebeurd. En dan laat de PVV voor de tweede keer Nederland in de steek. Gisteren was alleen nog maar het debat. Volgende week wordt er over de asielwetten gestemd. In Japan is voor het eerst in drie jaar tijd iemand geëxecuteerd. Het is een man van 34 die negen mensen vermoordde die hij had benaderd via Twitter. Hij richtte zich daarbij vooral op vrouwen met zelfmoordgedachten. De man werd in 2017 opgepakt nadat in zijn vriezer lichaamsdelen waren gevonden. Een deel van de ring A10 rond Amsterdam is sinds gisteravond dicht. Het zijn de A10 Zuid en Oost, allebei in oostelijke richting. Er worden daar onder meer tunnels gemaakt. De verwachting is dat automobilisten flink langer onderweg zijn. Op 12 juli is de boel klaar, maar dan gaat de Koentunnel voor twee maanden dicht in noordelijke richting. Het Nederlands elftal onder 19 is Europees kampioen geworden. Oranje won de finale tegen Spanje met 1-0, al scoorde er niemand in een oranje shirt. Gifiro Reed gaf de winnende voorzet en dit zei hij na afloop bij Ziggo Sport. Ik, eh, ja, ik, ik pas ernaar voor mij Tigo en die gaf hem heel goed mee. En ik hoorde uh, Konadu hard schreeuwen, dus ik wou hem eigenlijk op hem geven. Maar ik raakte hem iets verkeerd. Voor mij ging hij de keeper erin, dacht ik. Ja, is een beetje geluk, maar ja. Hoort erbij. Ja, hoort erbij. Het is de finale. Ja, precies, precies. Oranje ontsnapte nog aan een penalty vlak voor tijd. En het is voor het eerst dat de Oranje onder 19 het EK wint. heb ik het weer nog voor je. Vooral in het noorden en westen vanmorgen af en toe een bui. Later klaart het in het hele land op en komt de zon er ook steeds vaker bij. Het wordt 19 graden op de Wadden. In het zuiden maximaal 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral vast op de N247 van Horen naar Amsterdam.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 Na een Kamerdebat van bijna 16 uur is nog onzeker of de PVV en het CDA de wetten zullen steunen. Dat zal volgende week blijken bij de stemming. In Japan is voor het eerst sinds 2022 iemand geëxecuteerd. Het gaat om een 34-jarige man die negen mensen heeft vermoord... die hij had benaderd via Twitter. Hij werd in de gevangenis in Tokio opgehangen. De voetballers van Oranje onder 19 zijn voor het eerst Europees kampioen geworden. In de finale wonnen ze met 1-0 van Spanje... door een eigen doelpunt van de Spaanse doelman. Het weer, het trekt regen van west naar oost, daarna droog met op steeds meer plaatsen zon bij 20 tot 25 graden. Dit is ZFM. caminar of me. Draw the line, I'll step across. Even further, I give in. You got me, yeah.